Anouk Thijssen met het NOS-journaal. In Brussel is nog steeds niets bekend geworden over het overleg... tussen de ministers van Financiën van de 19 eurolanden... over de Griekse hervormingsvoorstellen. Sinds drie uur vanmiddag zitten de ministers aan de vergadertafel. Vast staat dat de twee grootmachten in de eurozone... Frankrijk en Duitsland, ieder op een andere lijn zitten. De Fransen doen hun uiterste best om Griekenland binnen de euro te houden. Dat is volgens deskundigen deels eigen belang. Duitsland lijkt het helemaal te hebben gehad met de Grieken... en stuurt aan op het vertrek van Griekenland uit de euro. Duidelijk lijkt wel dat de nieuwe voorstellen van de regering Tsipras de eurogroep niet ver genoeg gaan. In de hoofdstad van Kosovo, Pristina, zitten tienduizenden mensen zonder drinkwater. De autoriteiten hebben het water afgesloten na de arrestatie van vijf mensen die banden zouden hebben met IS. De vijf zouden een groot drinkwaterreservoir hebben willen vergiftigen. De autoriteiten willen nu eerst het water onderzoeken. Kosovaarse IS-strijders hadden gedreigd met aanslagen op doelen als waterreservoirs. In de hoofdstad van Tjaat, N'Djamena, zijn zeker 15 mensen omgekomen door een zelfmoordaanslag bij een markt. Zo'n 80 mensen raakten gewond. De aanslag werd gepleegd door een man in een burka. Toen hij de markt wilde oplopen, hield de politie hem aan, waarop hij zijn bomgordel liet ontploffen. Vermoedelijk zit de terreurbeweging Boko Haram uit buurland Nigeria achter de aanslag. De Nederlandse tennisser Jean-Julien Royer heeft samen met zijn Roemeense partner Horia Tecau het herendubbelspel op Wimbledon gewonnen. Het duo rekende relatief snel af met de Brit Jamie Murray en John Pierce uit Australië. Voor de 33-jarige Royer, geboren op Curaçao, is het de eerste Grand Slam titel in zijn loopbaan. Het weer. Vanuit het westen bewolking met minima rond 15 graden. Overdag wisselend bewolkt en vooral ochtends wat regen. Smiddags meestal droog met wat zon. Het wordt 20 tot 23 graden. Ook maandag is het licht wisselvallig. Vanaf dinsdag wordt het weer wat warmer en droger.